Sinds eind april stroomden er dagelijks miljoenen liters olie in de Golf van Mexico. Alle eerdere pogingen om het lek te dichten waren mislukt. De komende dagen moet blijken of de kap het houdt. De koers van BP op Wall Street schoot omhoog na de bekendmaking dat het lek gedicht was. De olieramp in de Golf van Mexico kost BP miljarden dollars. De aanslag van gisteren op een moskee in Iran is gepleegd door Soenitische rebellen. De verantwoordelijkheid is opgeëist door de Soenitische groepering Jundallah... die strijdt tegen het Sjiitische regime in Iran. Bij de moskee in de stad Zahedan kwamen zeker twintig mensen om het leven toen twee zelfmoordterroristen zichzelf opbliezen. Onder de slachtoffers zijn waarschijnlijk leden van de revolutionaire garde, het elitekorps van het Iraanse leger. Vorig jaar was er ook al een aanslag op dezelfde moskee. Toen vielen er 40 doden. De aanslag van gisteren was een vergelding voor de executie vorige maand van het leider van Jundallah door het Iraanse regime. Een pastoor uit Opdam is geschorst omdat hij afgelopen zondag een speciale oranje mis heeft gehouden. Voorafgaand aan de WK-finale droeg pastoor Vlaar een oranje gewaad, zong hij een oranje lied en hing de kerk vol met voetbalvlaggetjes. In het gebed vroeg hij om verbondenheid en teamgeest in het Nederlands elftal. Bisschop Punt van Haarlem vindt de speciale WK-mis ongepast. Hij heeft de pastoor uit Opdam van zijn priesterlijke taken ontheven en hem een bezinningsperiode opgelegd. Volgens het bisdom is Vlaar al eerder op het matje geroepen omdat hij de heilige eucharistie vermengde met wereldse evenementen. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar een graad of 16.